voorspoedige Maar nu eerst het NOS Nieuws van 8 uur. Goedenavond, ik ben Stef Bandstra en dit is het nieuws van NOS op 3. In Enschede is vanmiddag iemand door geweld om het leven gekomen, meldt de politie. Buurtbewoners zeggen tegen RTV Oost dat het gaat om een overvaller die met zijn eigen wapen is neergeschoten. De politie in Enschede kan dat niet bevestigen en onderzoekt het nog. Er is één iemand opgepakt. De kindertelefoon heeft dit jaar het vaakst telefoontjes gekregen over emotionele problemen, seksualiteit en groot nieuws. Zoals de oorlog in Oekraïne en het schandaal rondom The Voice. Gemiddeld kregen ze bij de kindertelefoon zo'n duizend telefoontjes per dag. Er zit wel een verschil tussen wat kinderen vragen en wat jongeren willen weten. Kinderen bellen vooral over emotionele problemen en seksualiteit. En jongeren over eenzaamheid en depressie. Dan goed biernieuws uit Brabant. Want inflatie of niet, in een kroeg in Uden betaal je vanaf 1 januari een euro minder voor je... Pilsje, P-I-L-S-J-E. Pilsje, is het dit dan? De kroeg was het zat dat er telkens prijsverhogingen kwamen vanuit de brouwer. En dus gingen ze op zoek naar een andere leverancier. En die vonden ze in Duitsland. Een biertje kostte straks 2,25 euro. Dit is ja, deze animatiefilm over het varkentje Knor is uitgeroepen tot beste Nederlandse bioscoopfilm van dit jaar. Het beestje is erg ondeugend en moet zich aan een aantal regels houden om bij zijn baasje te mogen blijven. Regel 1. Knor mag niet in huis. Ah, nee, nee, nee, nee, jongens, Regel 2. Knor mag niet in de moestuin. Knor, Kom hier. En regel 3. Knor mag nergens poepen. film won eerder al drie gouden kalveren en mag voor Nederland nu ook strijden om een Oscar. Het weer nog, veel regen, alleen in het westen is het droog. Het is ongeveer 9 graden. Morgen begint met buien, later droog en zelfs kans op zon. En dan een graad of 10. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staat één file, maar die veroorzaakt wel veel vertraging. Op de A10, de ring zuid van Amsterdam. Bij de afrit Amsterdam Centrum is een ongeluk gebeurd. Richting Amersfoort heb je daardoor drie kwartier tijdverlies... en er zijn twee rijstroken dicht.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 Oh, ik haat het. Want zelfs die kus die voelt verplicht. Wat wil je nu van mij? cool out here. and you better watch out. You better not cry. You better. será assim allemaal fijne dagen en een voor.